Mariette Krol met het NOS Journaal. In Frankrijk is een nachtelijke reddingspoging aan de gang voor de walvis die in de Seine zwemt. Een team van 80 mensen probeert met een kraan en een koelwagen het dier naar een betere plek te vervoeren. Dat gebeurt s'nachts omdat het witte dier overdag te veel last zou hebben van zon en hitte. Het zeezoogdier hoort eigenlijk thuis in het Poolwater... maar werd een week geleden in de rivier ontdekt tussen Parijs en Rouen. Mogelijk is de walvis ziek. Pogingen om vis te voeren zijn mislukt... maar hij heeft wel injecties met vitamine en antibiotica gekregen. Het is de bedoeling dat hij naar een zoutwaterbassin eh, aan de Franse kust gaat. De FM-frequenties voor commerciële radiozenders worden komend jaar opnieuw verdeeld in een veiling. Dat heeft minister Adriaansens besloten nadat de rechter vorige maand had bepaald... dat de huidige verdeling van FM-frequenties niet voor nog eens drie jaar mag worden verlengd. Door de veiling moeten commerciële zenders als Q-Music, Veronica en Radio 538... een bod uitbrengen om een nieuwe plek op de FM te krijgen. Voor de landelijke zenders van de publieke omroep verandert er niets. Een grote brand in een olieopslag op Cuba is onder controle. De rook is minder en brandweerlieden zijn het terrein opgegaan om het schuim na te blussen. De brand brak vrijdag uit door blikseminslag in een olietank in de kustplaats Matanzas. Ondanks de inzet van specialistische teams met blusboten en blusvliegtuigen... kon de brandweer niet voorkomen dat de brand oversloeg naar andere olietanks. Zeker één persoon is om het leven gekomen en 14 brandweermensen worden vermist. Bijna 5000 omwonenden werden geëvacueerd. De Cubaanse brandweer kon wel voorkomen dat er olie in zee stroomde. Het weer helder, van een graad of 14 en kans op wat mist. De komende dag veel zon en warm, 26 tot 32 graden. De komende dagen blijft het warm en zonnig.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 I said I'm wondering how you me down. I'll be better, I'll be better. I'll be so much better off without. I'll be better, better off without. 9 jouw keuze ZFM. so I'm snapping one people before I snap, snap, snap.